Twee uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie is bezig met een actie tegen drugshandel in Zuid-Nederland. Op 30 locaties zijn invallen gedaan. 10 mensen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij hennepteelt... de productie van synthetische drugs en witwassen. Een deel van de invallen is een vervolg op de grote politieactie eerder dit jaar... rond het bedrijf Party King in Best. Daar werd de productie van synthetische drugs geregeld. In de strafzaak tegen Geert Wilders eisen de klagende partijen een schadevergoeding van de PVV-leider. Volgens de vier advocaten die namens zo'n 40 Marokkaanse Nederlanders spreken, heeft Wilders met zijn minder Marokkanen uitspraak grote schade aangericht. De advocaten eisen namens hun cliënten een schadevergoeding van 500 euro per persoon. Het OM wees deze schadeclaims eerder al af. De eisers zouden niet voldoen aan de wettelijke eisen voor een schadevergoeding. De rechter moet hier het uiteindelijke besluit over nemen proces is vanochtend hervat na het afgewezen wrakingsverzoek van twee weken geleden. Oud-presentatrice Leonie Sazias staat voor de komende verkiezing op nummer 2 op de kandidatenlijst van 50PLUS. Oud-staatssecretaris van Financiën Martin van Rooyen staat op 3 en vakbondsvrouw Corrie van Brenk op 4. Henk Krol is opnieuw lijsttrekker. Hij presenteerde de kandidatenlijst vanmiddag in Den Haag. Volgens hem hebben alle kandidaten beloofd dat ze bij een eventuele breuk met de nieuwe fractie niet op eigen houtje verder zullen gaan en zo zetelroof plegen. De Koning Willem-Alexander-tunnel in Maastricht gaat op 16 december open. De vier tunnelbuizen die onderdeel zijn van de A2 gaan allemaal tegelijk open. Het was nog even spannend of de contractueel vastgelegde datum wel gehaald zou worden. Het testen van alle systemen duurde veel langer dan verwacht. Door bepaalde werkzaamheden anders in te plannen gaat het nu toch lukken, schrijft 1 Limburg. Het weer nog vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanmiddag is het 3 graden in het noordoosten en 8 aan zee.